Kirsten Klomp met het nos De president van El Salvador heeft een gevangenenruil voorgesteld met Venezuela. President Bukele wilde ruim 250 Venezolanen die de VS zijn uitgezet... ruilen tegen evenveel politieke gevangenen in Venezuela. En ook zouden bijna 50 buitenlandse burgers moeten vrijkomen, onder wie een Nederlander. Bukele zegt dat de uitgezette Venezolanen allemaal gevaarlijke bendeleden zijn, maar daar is geen bewijs voor. Het lijkt niet waarschijnlijk dat president Maduro van Venezuela instemt met de gevangenenruil. De Amerikaanse defensieminister Hexet heeft plannen voor een aanval op Houthi-rebellen... ook vooraf gedeeld met mensen die dat niet mochten weten. Volgens de New York Times deelde hij details over die aanval in een appgroep op Signal... waar ook zijn vrouw, broer en advocaten in zitten. Volgens de krant lijkt het erop dat Hexet de geheime informatie bewust met hen deelde. Eerder werd de aanval op de Houthis al besproken in een Signal-groepje waarin een journalist bleek te zitten. Voor het instorten van een flat in aanbouw in Thailand. door de aardbeving van drie weken geleden is een man uit China opgepakt. Hij is een bestuurder van een Chinees bouwbedrijf... dat verantwoordelijk was voor de bouw van het complex in Bangkok. Op het moment van instorten waren er, vijf, waren er mensen aan het werk op de bouwplaats... en zeker 47 mensen kwamen om. Op veel plekken zijn alsnog paasvuren aangestoken gisteravond. Door de regen van de afgelopen dagen was er geen risico meer op natuurbranden... en kregen veel paasvuren groen licht. Het is in veel dorpen in het noorden en oosten van het land een traditie... om met paas een grote bult met takken op te bouwen en in brand te steken. Het weer bewolkt met wat buien. In het zuiden wel vrij snel droog. Het koelt af naar 5 tot 8 graden. En overdag op tweede paasdag wisselvallig met kans op buien.